Raadman met het NOS-journaal. In Hongarije zijn de stembureaus voor de parlementsverkiezingen gesloten. Er lijkt een ongekend hoge opkomst te zijn geweest. Om vijf uur vanmiddag had 74% gestemd en dat is 12% meer dan vier jaar geleden op dat tijdstip. De verkiezingsstrijd gaat tussen zittend premier Viktor Orbán en de pro-Europese Peter Magyar. In de peilingen ging uitdagen Magyar met zijn conservatieve centrumrechtse TISA-partij al weken aan kop. Een overwinning voor hem zou betekenen dat er na 16 jaar een einde komt aan het tijdperk Orbán. Er is geen echte exit poll, maar naar verwachting zullen na acht uur vanavond de eerste uitslagen binnenkomen. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS de straat van Hormuz gaat blokkeren. De Amerikaanse marine zal alle in- en uitgaande schepen tegenhouden, aldus Trump. Het idee is dat de VS de mijnen in de zeestraat gaat opruimen... zodat er daarna weer veilig schepen doorheen kunnen. Trump zei tegen Fox News dat de NAVO bereid is te helpen... in de straat van Hormuz zonder dit verder te specificeren. Premier Jette zegt dat met de dood van televisiepresentator Sonja Barend... een icoon van de Nederlandse tv is heengegaan. Jette roemt haar vermogen om echt contact te maken... te luisteren en tot de kern te komen. Zij zette de standaard in interviewen, zei de premier. Omroep BNNVARA, waarvoor Barend werkte... zegt dat haar betekenis voor de omroep nauwelijks is te overschatten. Sonja Barend was 86 jaar. Wielenklassieker Parijs-Roubaix is gewonnen door Wout van Aert. In de sprint op de wielenbaan van Roubaix versloeg hij Tadej Pogacar in de sprint. Mathieu van der Poel reed lang in de achtervolging, maar werd uiteindelijk vierde. Mick van Dijken eindigde op de zesde plek. Eerst werd gedacht dat zijn tweelingbroer Tim zesde was... maar de twee hadden per ongeluk elkaars rugnummers opgespeld. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en raakt het bewolkt.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 groove as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly, no set afloat. Sung like a lullaby, brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, flip, fantasia. What's that? Diddy-diddy-bop. Yeah. Diddy-diddy-bop. Funky, funky with beat drop, jazz and hip hop, dripping in your dome, it's his own and bop. Fun confusion, a fly illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising. Up, down, round and round, rhymes profound, but nevertheless you got to get down.